Herman Vriend met het NOS Journaal. Het Nederlands Bureau voor Toerisme is tevreden met 50.000 buitenlanders tijdens Pasen naar Nederland. Zo'n 250 Nederlanders vierden vakantie in eigen land. Samen besteden de binnen- en buitenlandse bezoekers dit jaar zo'n 600 miljoen euro. Populaire bestemmingen voor de buitenlandse bezoekers waren de Bollenstreek, de Rode Steden en de Floriade. In Biddinghuizen is een bedrijfsverzamelgebouw verwoest bij een grote brand. Het vuur brak even na drie uur uit en volgens de brandweer was al snel duidelijk dat het pand als verloren moest worden beschouwd. In het pand zijn vier bedrijven gevestigd. Een scheepstimmerbedrijf, een glasblazerij en twee kantoren. Het is nog onduidelijk waar de brand is ontstaan. Ook de oorzaak van het vuur is nog niet bekend. Bij de brand in Biddinghuizen is niemand gewond geraakt. Automaker Audi neemt nog dit jaar 2000 mensen aan voor de fabrieken in Duitsland. Dat zijn er 800 meer dan het concern eerder plan was. Daarnaast worden 700 tijdelijke krachten aangetrokken. Het dochterbedrijf van Volkswagen heeft vorig jaar goed gedraaid. En ook de eerste maanden van dit jaar laten goede resultaten zien. Ook in de fabriek in Brussel en Hongarije zijn meer mensen nodig. Deelnemers aan de 10 kilometer van de jaarbeurs Utrecht Marathon hebben door een fout van de organisatie een te korte afstand afgelegd. De uiteindelijke afstand bleek maar 8,8 kilometer. De organisatie zei eerst dat het de schuld was van de loper zelf. Die nam op een bepaald punt in het parcours een verkeerde afslag en sneden zo een stuk af. Maar later bleek dat de organisatie de lopers zelf de verkeerde kant op heeft gestuurd. De organisatie gaf dat later toe en bood excuses aan. Het weer. Vanavond houden de bewolkingen regen aan. Soms is het droog. Aan zee waait een krachtige tot harde zuidwestenwind. Vannacht blijft de temperatuur steken op zo'n 8 graden. Morgen klaart het pas in de middag wat op. De dagen daarna zijn er stevige regenbuien, mogelijk met onweer. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 namens wordt Amsterdam voor Bunschoten 3, de A12 Utrecht Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug 3...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 voel ik mij verloren, is de wanhoop mij steeds voor Maar jij geeft steeds verrichting. richting, dus je pakt me bij de hand En breng me op grote hoogte, jouw onbekende land Jij kust de liefde, klaar wakker in mij Jij lacht de donkere winter voorbij Je bent de zon in mijn leven, ja mijn je bent het mooiste me gegeven Je bent echt alles wat ik wou Je bent de zon in mijn leven Echt ik krijg het warm van jou laat me hele dagen zweven Want je bent mijn wereldvrouw Soms is de weg erg lang en koud Ik zie geen hand voor ogen Daar is een vrouw die van mij houdt zij geeft mij keer op keer en meer en meer de liefde Oh ja, de liefde. jij bent mijn wereldvrouw Gerard Troost, die zegt dat tegen zijn, eh, tegen zijn vriendin daarnaast eh, heeft hij het ook nog eens een keer zelf geschreven en heeft hij het laten produceren door, eh, door Henk Poel. En wie die rapper op de achtergrond is, daar kan ik maar niet achter komen. Het staat nergens op de, op de hoe heet het, op het eh, cd-hoesje dus daar zullen we dan maar vermoeden dat hij dat ook zelf gedaan heeft. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekcourier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Kan oud en nieuw zijn, dat weet u hè. Dit is uit 2002, de Pet Shop Boys. Home and Dry. Pet Boys, ze zijn uh, onvermoeibaar. Ze blijven maar muziek uitbrengen. Op het moment dan even niet zoveel. Maar eh, och, als ze dan weer eens een cd uitbrengen, dan is het ook meteen weer raak. ML, Money in de Bank, waar die ML voor staat. Ook dat kan ik weer niet terugvinden op dit cd'tje. We've been this place before, so many times. First you start to slam the door. then I start to cry You begin to call me names Try to hurt me once again Till you finally give up and leave the house Come back drunk again I'm tired of this shit To dry my tears once more it Seems this well is running dry It don't hurt me like before Got a soul turned into stone A heart frozen like ice I feel cold because the fire I once had has died inside And I tried I've tried to read what's in your mind I know I'm not afraid of things I might find Looking for the man I love The keeper of my dreams Could it be the love's a fairy tale that made me blind And I tried enige wat ik terug kan vinden op dit uh, hoesje is dat het eigenlijk allemaal eh, Nederlandse producties zijn. Michel van Schie, Lodewijk van Gorp, Simone Palmes. Dat zijn allemaal namen die uit Nederland afkomstig zijn. Dus je zou toch zeggen, het is een Nederlandse productie. Maar wie is dan in godsnaam die ML met Money in the Bank? Miosek, tonnerre. Fransman. Het singeltje heb ik meegebracht uit, uh, uit Frankrijk. Ik heb het gekregen van een vriend daar. On vous voit le paradis, mais on tutoie l'enfer. On adore la pluie, mais on lui préfère le tonnerre. all could van een Franse eh, vriend gekregen, dit singeltje. En eh, ik ben er heel erg tevreden over. Want ja, als je toch francofiel bent, dan ben je blij met een, eh, een singeltje <laughs> uit Frankrijk, hè? I was right and you were wrong. Stevie Osborne, hij heeft het geproduceerd voor R. Ross. I was right and you were wrong, girl. Nothing lasts forever. inside every one of us. There is only so long. je van mijn leeftijd bent dan, uh, en ik zeg tegen u Fleetwood Mac, dan, eh, dan weet u meteen dat ik het heb over een formatie die nogal wat eh, grote hits heeft gehad hier in Nederland. Heeft toch weer wat, wat nieuws uitgebracht. Nou ja, wat nieuws, dat is ook alweer even geleden hoor. Ze hebben het over een Peacekeeper. oftewel over angst. En dat sluit een beetje aan op Peacekeeper van die Fleetwood Mac. Daar hadden ze het over. Maak geen vrede, maar breek hun wil. En dan kom je dus echt in angst te zitten als er zoiets overkomt. Denk maar eens over de Amerikanen daar in Irak. Take a Remy Shant, een eh, jongeman uit, eh, uit Amerika die eh, heel wat nummers zelf geschreven heeft en ze daarna uiteraard ook op cd heeft gezet. En daar zeer happy mee is, want daar heeft hij heel veel centjes mee verdiend. Een nummer wat geschreven is door Willie Nelson en uitgevoerd wordt door Julio Iglesias. U weet wel, die voormalige Spaanse voetballer. Gracias. I'd let myself Julio Iglesias, Crazy. Ik zeg al een nummer geschreven door niemand minder dan Willie Nelson. Oh, nou. En toen ging er van alles ging eh, mis. Ja, ik zit, ik zit hier met een, eh, met, een, <laughs> met een computer te werken. Ik zit hier met een, eh, met een cd-speler te werken. Ik heb u al vaker verteld. Af en toe dan raak ik daar gewoon helemaal van in de wacht. Child in the Storm, Jim Capaldi en Vicky Brown. So back into the starless night Just wanna fall back, I'm gonna feel alright Steps to see where I'm coming from. It's just that good old feeling deep inside. I'm gonna carry on. I'm gonna carry on. know you never had. Nou, dat is een, eh, een, een, een vrouw die eh, woont in, eh, in Engeland. Zij heeft eigenlijk een hele goede carrière voor de boek gehad. Zij was altijd aan het schrijven van liedjes, totdat zij op een gegeven moment meneer Simon Garfunkel. U kent ze nog wel, hè? daar moet ik er even bij vertellen. Simon Garfunkel, Paul Simon en Art Garfunkel. Paul Simon heeft een eh, hele grote carrière. Art Garfunkel, hij doet het wat minder in de muziek. Hij is wel met alles bezig in de muziek. Hij is op een gegeven moment getrouwd met die Eddie Reader. En die Eddie Reader die zei van, ik wil ook graag een, eh, een carrière maken in de muziek. Dus samen werkten zij aan een grote muzikale carrière. Op een gegeven moment raakte die Eddie Reader zwanger. En toen zei ze van, nee, nu stop ik met muziek maken, want ik ga me volledig wijden aan mijn kinderen. En zodoende dus Art Garfunkel. Hij is gewoon doorgegaan met het maken van muziek op zijn manier. En Eddie Reader heeft een paar jaar stilgelegen. Jammer, want ze schrijft zulke mooie liedjes. It's concerning me and you. This is the letter no one ever wants to write. You may not believe me, but it's the hardest thing I've ever done. My eyes see other glories, other dreams, and other stories. And I want to live before I die, dear John. Ten years old, I still dream and we still hesitate. die prachtige liedjes schrijven. Misschien heeft ze ook wel een steltje geschreven voor Art Garfunkel. Ik zal toch eens een keertje gaan kijken in, eh, in het bestand of ik er daar wat terug kan vinden van deze reader, deze Eddie Reader. Jeff Buckley, The Last Goodbye. Goodbye. Het is een single cd, singeltje waar eh, vier keer hetzelfde nummer op staat van deze Jeff Buckley. De Walter Trout Band is ook een formaatje waar je regelmatig eh, wat van hoort. Hè?